Voor de commissie De Wit zei hij dat bij de overname door Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander werkelijk alle risico's zijn geanalyseerd. Een vijandige overname is niet prettig, maar het kan en het vergt een extra inspanning van de toezichthouders, voegde hij eraan toe. Hij zei verder dat hij het wel jammer vond dat hij niet rechtstreeks met de premier kon praten over de ontwikkelingen bij ABN AMRO. Al wilde hij er ook niet weer te zwaar aan tillen. Het verhoor werd kort na het begin even onderbroken toen de journalist Micha Kat vanaf de tribune iets riep. Hij werd de zaal uitgezet. De Consumentenautoriteit heeft een fotostudio een boete opgelegd voor de misleidende manier waarmee op internet modellen werden geworven. Het bedrijf fotosessie.com moet 100.000 euro boete betalen. Het bedrijf benaderde via sites als Hives jongeren om een afspraak te maken voor een fotoshoot. En daarbij werd de indruk gewekt dat de jongeren speciaal op hun uiterlijk waren geselecteerd en ook werd gedaan alsof het om een speciale aanbieding met een beperkte geldigheid ging. In werkelijkheid was dat allemaal niet zo. Volgens de Consumentenautoriteit was er sprake van misleidende en agressieve werving. De boete is mede zo hoog omdat fotosessie.com zich richt op een kwetsbare groep. In de binnenstad van Groningen heeft brand gewoed in een studentenwoning op de bovenste verdieping van een Jugendstilpand. De bewoners hebben het huis veilig kunnen verlaten. Twee van hen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie wordt een vrouw vermist. Het Jugendstilpand ligt vlak naast het studentencafé De Drie Uiltjes in de buurt van de Grote Markt in Groningen. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk.